Kees Groot met het NOS-journaal. Artsenorganisatie KNMG is tegen het kabinetsplan om mensen die hun leven voltooid vinden hulp te geven bij het sterven. Volgens de KNMG is het niet nodig om dat apart te regelen. De huidige euthanasiewetgeving is voldoende. Minister Schippers wil mensen de mogelijkheid geven om onder begeleiding van een hulpverlener een einde aan hun leven te maken, ook al zijn ze niet ziek. De artsen zijn bang dat mensen daardoor te gemak, daar te gemakkelijk voor zullen kiezen. Ook vrezen ze dat de ouderen zich door het wetsvoorstel onder druk gezet kunnen voelen om gebruik te maken van stervenshulp. In Jeruzalem heeft een Palestijnse vrouw met een schaar ingestoken op politiemensen, waarna ze werd doodgeschoten. De 49-jarige vrouw kwam uit Oost-Jeruzalem en droeg een zwarte boerka of niqab. Haar zoon was vorig jaar per ongeluk door Israëlische agenten doodgeschoten toen die het vuur opende op een auto waarin hij zat. Sinds september 2015 hebben Palestijnen 41 Israëliërs en twee toeristen uit de VS gedood met messen, kogels of auto's. Israëlische troepen hebben in dezelfde periode 240 Palestijnen gedood, de meeste omdat ze Israëliërs aanvielen. Vier jongens uit Zandam zijn door de politie aangehouden omdat ze in een YouTube-filmpje pronkten met allerlei wapens. De jongens zijn tussen de 16 en 18 jaar. Er werd nog iemand opgepakt omdat hij probeerde een van de aanhoudingen te voorkomen. In het filmpje waren onder meer een slagwapen, vuurwapens en een stroomstootwapen te zien. De tieners werden herkend door de politie die vanmorgen bij ze langs ging. In de woningen vonden agenten een nepvuurwapen, een bivakmuts en gestolen spullen. Maar de wapens uit de video werden niet gevonden. Het weer in de noordelijke helft van het land kan een enkele bui vallen. De minima liggen vannacht rond 10 graden.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 Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij alleen ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zonder jou heb ik ze niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken in het hart van vergeten. In het hart van mijn gevoel mis ik je Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Vanaf de eerste dag. Ik is blijven liggen. Maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen. Als door de grief geveld. In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik nog niet. Het is net zelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken in het hart van. de kust. Het Friesland. Friesland Boppen. Nou. Ik heb het volgende nummer heb ik, eh, klaarstaan. Eh, aan de speciaal voor mensen uh, die houden van, van love songs. Maar ja, goed, je hoeft geen love song te draaien om van iemand te houden. Je hebt ook love songs om bijvoorbeeld ja, van iets te houden wat achter je ligt. Waar je oorspronkelijk vandaan komt. En dat is ook iets wat in je tasje komt te zitten. Dan neem je je hele leven mee waar je ook bent je vergeet nooit waar je vandaan komt. Zei Indo. Saya van, eh, van Doe maar. Ja, Slamat Datang Lyceum Wem Zandvoort, zeg ik dan maar. Gezellig, ja. En dit is de calling. Whenever you will go. So lately, been wondering who will be there to take my place. When I'm gone, you'll need love. to light the shadows on your face If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone. Of yours Wherever You Will Go. Ja, dat is ook een love song. Eigenlijk niet, meer toch ook wel wel. Deze zeker wel. The script. De DJ, Who Can't Be Moved. Going back to the corner where I first saw you.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 i would be afraid of the dark if I lost my spark. I've blamed, I've blamed everyone but me, yeah. And this time I can finally see I'll accept the code hidden in my brain. But what's the point? It doesn't know my name. I always said it could go, I always said it could be. And I kinda know what's gonna happen to me. I've got pain morning. Train time is dawning. If I don't care, who's gonna care? I've been looking for love in all the wrong places. Someone just showed me very frightening faces. They were all so nice to everyone but me Sitting on skeletons, no one can see. I got no things filed or a CD collection. I could have if I wanted, never felt rejection. I just spent what my parents gave me on some trash. In a dive competition, I was set to splash. I oh, got paid do the things I had. I blame the other man in me. Ja, Will and the People, Train. En we gaan er weer eh, verder met een verzoek. Jawel. En die gaat helemaal naar, eh, ja, Wilnis. Geloof ik. <laughs> Ze blijven gewoon binnenkomen en ik vind het niet erg. Ik vind het geweldig. Jullie sturen maar. Lukt het niet, dan, eh, dan wordt het de volgende uitzending. Maar ik doe mijn best. Climbing Fisher, Love Change Everything. Change Everything. En uh, ja, daar ging de kant van uh, eh, Wilnis Zuid-Holland, om precies te zijn. Kleine visje. We hebben de volgende weer klaar zijn. Het gaat snel, mensen, kom op.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 Je hoort alles bij ZFM Zandvorm, The Love Songs. When you say nothing at all. Ik wou, ik wou net zeggen van, god, ik krijg helemaal geen verzoekjes meer, maar... <laughs> ik had er nog niet gezegd of Booms, toch? Is alweer een? Ja. Demi Rice. You don't shoot it, how am I supposed to hold? Is that alright? Yeah. Forgive my gone away when it's a load. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright, yeah. Forgive my gone away when it's a load. Is that alright? You don't shoot it, how am I supposed to hold? Is that alright? give my gun away gaat nooit door eh, nummers heen. Zeker niet van Damien Rice. Maar goed, ik wil het toch, eventjes, eh, toch wel eventjes nu wel doen. Want ik krijg net eh, een vraag van God. Nou, zonder God, hè, want het wordt niet genoemd natuurlijk. Willem, <laughs> is het mogelijk dat wij eens een keer een uitzending bijwonen? Mag dat? Nou, voor mij, voor mij mag dat, zeg ik dan.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 There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating.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 Takes Walls, Leonard Cohen. En ik kreeg dan gelijk al een vraag van wie is die zangeres op de achtergrond? Nou, ik kan je vertellen, dat is Linda Reed. Dat is een Canadese zangeres en uh, zij zong ook bij uh, The Crash Dummies.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 En weer een parel die ons ontvallen is. George Michael. A Different Corner. If I could David corner. George Michael. En zo kom je hoe later op de avond, hoe schoon het volk is... maar dan kom je toch in één keer een... Eh, in één keer een eh, <laughs> ja, toch weer een oud geluid van vroeger tegen, zeg maar. En ik krijg in één keer een berichtje van, uh, van DJC. En krijgen van de meiden is daar uit Ens. Ens ligt helemaal in de Noordoostpolder. Voor de mensen in Noord-Holland en zo. <laughs> Jawel. <laughs> en waar ken ik DJ C van? Nou ja, jaren geleden, en daar praat ik over, wat zal het zijn... 2000, 2001 ongeveer, vanaf die tijd... Ehm, draaide ik dus ook als een, eh, ja, een beetje toch wel een piratenstation. Dat heette Sunshine Radio. En eh, ja, een, een, poosje daarna, toen kwam er nog iemand bij. En die zei, god, ik wil dat ook wel doen. En eh, die begon ook een radiostation, die heette dan Joy Radio. dat ging ook hartstikke goed. En met z'n twee voerden wij de top 10 aan in de wereld. En dat is echt waar wat ik nou zeg. Eerste plaats, tweede plaats. En eh, de grote Canadese stations, we knalden ze er allemaal af. En ja, dat kon toen. Tegenwoordig lukt dat niet meer zo makkelijk. Maar, maar goed, eh, dat is wel de bakermat geweest van, eh, van hetgeen wat, ik, wat ik nu doe. Dus bij, bij ZFM Zandvoort. En in één keer staat DJ C, die staat te knipperen hier.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 Ik geloof niet dat ze op radio gebeuren en iets doet... maar zij, zit wel heel erg in de sieraden op het moment. Want eh, zij heeft twee rechte handjes. Ze kan alles. Horen jullie meer over? Stuck in a van.